Ze zeiden hoe erg ze de gevolgen vinden voor de gedupeerden, maar ook vooral voor zichzelf, dat, dat ze vastzitten. Twee van de mannen zijn dakloos, maar ze zeiden dat ze hun leven weer op de rit eh, willen krijgen. Maar eh, de rechter vindt dat ze in voorlopige hechtenis moeten blijven, ook al is de inhoudelijke behandeling van de zaak pas eind maart volgend jaar gepland. Dat komt door het bewijs, dat is nogal sterk... en de hoge straffen die op brandstichting staan. Nieuwe adviezen van de overheid voor kinderen en mobiele telefoons. Gisteren kwam het demissionaire kabinet al met het advies om kinderen tot groep 8 geen smartphone te geven. En ze tot hun 15e niet op de socials te laten. Er komt nu een advies over schermtijd bij. Kinderen van 2 zouden helemaal niet aan een scherm gekluisterd moeten zitten. Iemand van 9 max anderhalf uur. En iemand van 12 jaar of ouder max 3 uur per dag. Met dat advies wil het kabinet de mentale gezondheid van kinderen en jongeren beschermen. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, kan net zo eindigen als Saddam Hussein. Met dat dreigement komt de Israëlische minister van Defensie. De Iraakse dictator Saddam Hussein werd na de Amerikaanse invasie in 2003 ontdekt in een ondergrondse ruimte en drie jaar later opgehangen. De Israëlische minister zegt dat Khamenei hetzelfde lot wacht als hij doorgaat met het afvuren van raketten op Israëlische burgers. En deze week is het Kok in de Klasweek. Kinderen leren op school lekkere dingen koken en gaan zo ook gezonder eten is het idee. Op deze school voor speciaal onderwijs in Raalte in Overijssel bakken leerlingen een zelfgemaakte bonenburger. Een soort hamburger, maar dan van gemaakt. Heel leuk. Wat vind je er leuk aan? Gewoon met zo'n groep eh, een altijd gaan maken. Wat kun jij goed klaarmaken? Overschotel. Ik kook soms thuis weer. Kijk, die blije gezichtjes, lekker verbinden, samen zijn, samen koken, samen eten. Het mooiste wat er is. Het weer, dat is vandaag ook het mooiste dat er is. Lekker veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Met in het zuidoosten zelfs 28 graden. Morgen opnieuw warm. Alleen in het noordwesten blijft het iets koeler. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog een paar korte files in Noord-Holland. Bijvoorbeeld op de A10, de Ring Zuid. Daar is de vertraging in beide richtingen ongeveer 5 tot 10 minuten bij Amsterdam Buitenveldert. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Daar sta je voor de aansluiting met de N196 ongeveer een kwartier te wachten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat het nog vast bij knooppunt Nieuwe Meer.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 don't believe this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart, and deep down you know that it's true. Come on, come on. Well, 106.9 FM. I'll be the late night lady you won't recognize. I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. something, but there's nothing cheap as yours. I'm walking away before I do, I'll flip the bird.